Goedemiddag, ik ben Jasper Stads en dit is het nieuws van NMS op 3. Ook het kabinet gaat ervan uit dat er dit jaar veel meer asielzoekers deze kant op komen dan verwacht. Staatssecretaris Van de Burg heeft dat laten weten, vertelt verslaggever Wilma Borgman. Nou, de staatssecretaris Erik Van den Burg die schrijft aan de Tweede Kamer dat hij er dit jaar dik 70.000 eh, verwacht. En volgend jaar nog een paar duizend meer. En eh, dat noemen ze hier een definitieve prognose. Maar het is nog steeds een prognose, dus een voorspelling. Hoe dan ook is het wel meer dan waarop eh, bij de begroting was gerekend. Want toen dachten ze nog aan 50.000 asielzoekers. En dat heeft allerlei gevolgen. De staatssecretaris moet snel op zoek naar extra opvangplekken. En ook wil het kabinet kijken hoe ze ervoor kunnen zorgen dat er minder mensen naar Nederland vluchten. Oekraïne is klaar voor hun voorjaarsoffensief, waar het al lang over gaat. Dat zegt de minister van Defensie van het land. Zodra het weer gunstig is, wil Oekraïne proberen het land terug te krijgen van de Russen. Voor die aanval hebben ze veel wapens van NAVO-landen gehad. Een vriendengroep kan zich verantwoorden voor de rechten vanwege hun bruiloftschapje. Twee jaar geleden zetten ze kuikens, jonge haantjes en kippen in de tuin van het bruidspaar. Maar de jonge dieren werden aangevallen door de kippen. Eén kuiken overleefde dat niet en verschillende raakten gewond. Comité Dierennoodhulp is niet blij met de actie. En nu moeten vrienden, de vrienden zich alsnog verantwoorden. Welke straf ze krijgen is niet duidelijk. En het was de wedstrijd van de afgelopen weekend. En komend weekend gaat hij nog een keertje over. PSV Ajax. Vorige week wonnen de Eindhovenaren in de Eredivisie met 3-0. Dit keer strijden de twee clubs om de KNVB-beker. Maar vorige week zegt niks over deze wedstrijd, zei PSV-aanvoerder Luc de Jong op de persconferentie. De wedstrijd heeft twee teams, dus Ajax die, die ook wel goed analyseren wat ze wel niet goed hebben gedaan. En, en ja, zullen ook een plan bedenken en wij moeten daar klaar voor zijn. Kan het weer zondag worden? Zo'n wedstrijd? Ja. ja. Dat weet ik niet. De bekerfinale is zondagavond om 6 uur in de Kuip in Rotterdam. Het weer bewolkt met door het hele land kans op een plaatselijke bui. Later meer zon en zo'n 13 tot 17 graden. Morgen droog, zonnig en zo'n 15 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Door een ongeluk is de A9 Amstelveen richting Alkmaar afgesloten bij Beverwijk Oost.